Marjan Koekoek met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders heeft gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwingen veel kritiek gekregen van zowel oppositie als regeringspartijen. Ze vinden zijn harde bewoordingen en karakteriseringen respectloos en niet inhoudelijk. Wilders noemde bijvoorbeeld PvdA-leider Cohen een bedrijfspoedel en CDA-bewindsman Knapen staatssecretaris van Sinterklaaszaken. Gisteren kwamen de fractievoorzitters van alle partijen aan het woord over de regeringsplannen... Vandaag antwoordt premier Rutte. In de Amerikaanse staat Georgia is de omstreden executie van Troy Davis uitgevoerd. Davis werd terechtgesteld vanwege de moord op een politieagent in 1989. Over zijn schuld waren veel twijfels ontstaan, vooral omdat zeven van de negen getuigen hun verklaringen hadden ingetrokken. De executie werd eerder vannacht op het laatste moment nog uitgesteld omdat er nog een verzoek liep bij het Hoge Rechtshof in Washington. Maar na een paar uur besloot het hof dat er geen reden was tot uitstel. Steeds meer landbouwgrond in derde wereldlanden komt in handen van internationale investeerders, ten koste van de bewoners van het gebied. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib. Bewoners worden vaak verdreven en krijgen weinig tot niets betaald voor de grond. Het probleem speelt vooral in Afrika. Internationale investeerders gebruiken de grond om voedsel of biobrandstoffen te produceren voor westerse landen. In 2010 zijn meer dan 300.000 mensen om het leven gekomen door rampen. Het is het hoogste aantal doden in jaren, zo blijkt uit cijfers van het Rode Kruis. De totale schade bedroeg 90 miljard euro, drie keer meer dan een jaar eerder. De meeste rampen hadden te maken met het klimaat. Zo werd Haiti in 2010 zwaar getroffen door een aardbeving, Rusland door een hittegolf en China door overstromingen en droogte. Brokstukken van een oude satelliet zullen in de loop van de dag inslaan op aarde. Volgens NASA gaat het om zeker 26 flinke onderdelen. Het zwaarste weegt 140 kilo. Waarschijnlijk komen ze neer in de grote oceaan, maar helemaal zeker is dat niet. Het weer in de ochtend nog kans op een bui, vanmiddag meest droog met wat zon en zo'n 17 graden. Dit was het... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen files op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Vianen 2 kilometer en de A7 Hoorn naar Zaandam tussen Purmerend Noord en de afrit wormer 5 kilometer.